Politiek verslaggever Wilco Boom weet hoe het verder moet. Ja, dan moet Plasterk deze week een verslag van zijn informatiepoging schrijven. Dat moet uiterlijk maandag naar de Tweede Kamer. Die gaat daar dan woensdag over debatteren. En de Kamer moet dan beslissen over hoe de formatie verder gaat. Het wordt wel een ingewikkelde puzzel, want vooral de PVV en VVD zien het niet echt zitten... om eventueel een nieuw kabinet te vormen met GroenLinks-PVDA. En dat geldt andersom ook. Een Russische politicus die kritisch is op Poetin mag niet meedoen met de presidentsverkiezingen. Om mee te doen moest Boris Nadjitsin 100.000 handtekeningen verzamelen. Dat is gelukt. Maar de kiesraad die pro-Poetin is zegt dat er fouten zijn gevonden in de handtekeningen. Daarom wordt hij uitgesloten van deelname. Nadjitsin gaat de beslissing nog wel aanvechten in de hoop dat hij alsnog mee kan doen. De Israëlische ambassade in Den Haag wordt sinds gisteravond streng beveiligd. En dat is goed te zien, vertelt verslaggever Vincent van Rijn. Je zou er nog wel in kunnen. Het is wel afgesloten dus met die zwarte schermen. Maar ik zag nog wel wat bezoekers eh, in en uit lopen. En voor de ingang, precies voor de ingang, staat ook een grote politieauto... met daarin zwaar bewapende agenten met bivakmutsen. De politie en burgemeester willen niet zeggen waarom het gebouw nu strenger wordt bewaakt. En bewoners van een flat in Oudewater hebben een opmerkelijk cadeautje gekregen. Bij iedereen lag een porno DVD in de brievenbus, vertellen ze tegen Hart van Nederland. Ik trek mijn brievenbus open, ik denk even kijken of er nog iets belangrijks is. ik zie een eh, Kim Holland, een groot plaatje, een soort gekopieerde DVD. En ja, ik, ik doe hem open, ik denk, hè, van wie is dit nou? Ik doe hem open, bedankt voor het lenen, schatje kusje, kusje. Dus ja, jongen, ik stond gewoon hardop in de gang te lachen. Toen heb ik het in de groepsapp van eh, ja, hier de appartementen gezet. En eh, jawel, iedereen had er een. Nu weet ik het, dan gaat hij gelijk de prullenbak in. Of mijn man moet hem oppakken. Ja, wie de porno-dvd's in de bus heeft gedaan, is nog een raadsel. Het weer, grijze dag met op veel plekken wat regen. In het noorden kan er ook natte sneeuw bij zitten. En het wordt max 1 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Vertraging door een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam.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 There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Now I could never change you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all aiming your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay. ZFM. that's falling between us It's the loneliest sound that I've heard standing there alone, staring out. Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM.